Iedere scholier moet zijn eigen OV-chipkaart hebben. En volgens Rover is het niet praktisch dat leerlingen op schoolreis één voor één moeten in- en uitchecken. Rover richt zich met de kritiek op Rotterdam. Daar is de strippenkaart al een tijd geen gelder vervoerbewijs meer in de metro. Scholen in Rotterdam zouden steen en been klagen omdat de school opdraait voor de kosten als leerlingen vergeten uit te checken. Er bestaat wel een kortingsregeling voor basisscholen in Rotterdam. Maar daarvoor moet iedere leerling een kaart hebben waarop minstens 5 euro staat. En dat is niet klantvriendelijk, vindt Rover. De Franse president Sarkozy heeft een prominente minister de laan uitgestuurd na het verlies bij de afgelopen regionale verkiezingen. Het is de minister van Arbeid Xavier Darcot. De centrumrechtse UMP van Sarkozy kreeg bij de verkiezingen maar 36 van de stemmen tegenover 54 voor de linkse oppositie. Darko zou de onderhandelingen over de hervorming van het Franse pensioenstelsel gaan leiden. Maar door de verkiezingsnederlaag zou hij daarvoor niet meer geloofwaardig zijn. De Nederlandse stichting Pink Army wil de Amerikaanse generaal buitendienst Sheehan voor de rechter dagen om zijn anti-homo-uitspraken. De stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht staat achter het initiatief. Generaal Sheehan zei voor een Amerikaanse senaatscommissie dat de val van Srebrenica in 1995 mede kwam doordat er homo's in het Nederlandse leger zaten. Pink Army zoekt zeven homoseksuele militairen om een zaak te beginnen. En het gaat beter met de verkoop van nieuwbouwwoningen, vooral in de middenklasse en daarboven. Dat meldt de NEPROM, de organisatie van projectontwikkelaars. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden 5500 nieuwe huizen verkocht, een stijging van 15% vergeleken met een kwartaal eerder.